12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte wil met Forum voor Democratie-leider Baudet debatteren over Europa... maar dan op televisie en niet op Facebook. Rutte riep Baudet gisteravond op om in debat te gaan... over onder meer zijn Nexit-standpunt. Vandaag zei Baudet dat hij dat wel wilde... maar dan op de avond voor de verkiezingen... en zonder tv-redacties live op Facebook. Ook zouden de Europese lijsttrekkers van de twee partijen erbij moeten zijn. In Nieuwsuur zei Rutte dat hij de aanwezigheid van de lijsttrekkers niet ziet zitten. Hij wil alleen een één-op-één debat op tv. Tegen een pastor van de Ghanese kerk in Den Haag is zes jaar cel geëist... voor het seksueel misbruiken van twee zussen. De man van 59 zou de meisjes jarenlang hebben betast. Hun moeder had de Ghanese kerk samen met de verdachte opgericht. Volgens het OM begon het misbruik bij een van de slachtoffers op haar vijfde... ging het door tot haar twintigste... Mijn zus was elf toen het misbruik begon en bij haar duurde het zeven jaar.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 De club greep afgelopen avond voor het eerst in vijf jaar de landstitel. Het kampioenschap was zondag al vrijwel binnen... maar werd pas definitief na de 4-1-overwinning van afgelopen avond op de Graafschap. Direct na het eindsignaal trokken honderden enthousiaste fans... met fakkels en vlaggen door de Leidse straat in Amsterdam. Bij de Arena wordt door de fans de spelersbus uit Doetinchem opgewacht. Morgenmiddag is de officiële huldiging op het Museumplein. Het weer vannacht helder, een graad of 5. Overdag neemt vanuit het noordoosten de bewolking snel toe.